Citydijkers met het NOS Journaal. In bijna alle provincies gaat dit jaar de wegenbelasting omhoog. Gemiddeld met bijna 7 Alleen in Groningen en Drenthe worden de tarieven niet verhoogd, heeft het CBS uitgezocht. In Noord-Holland is de stijging het grootst. Die provincie had het laagste wegenbelastingtarief van alle provincies. En na de verhoging nog steeds. Zuid-Holland is het duurst. In totaal verwachten het Rijk en de provincies dit jaar samen 6,8 miljard euro op te halen aan wegenbelasting. De Amerikaanse Senaat heeft zoals verwacht een deal afgewezen... waarin miljardensteun voor Oekraïne en Israël was geregeld. Over het pakket was maandenlang onderhandeld. Er stond ook in dat er strengere grenscontroles zouden komen in de VS. Maar veel republikeinen trokken hun steun uiteindelijk in... omdat presidentskandidaat Trump veel kritiek had op het plan. In Apeldoorn is voor de hele stad een noodbevel van kracht. De burgemeester vond het nodig omdat via social media was opgeroepen... om met zoveel mogelijk mensen naar het politiebureau in Apeldoorn te gaan. Daar zitten twee mannen vast na een boerenprotest op de A50. Op social media werd opgeroepen hen te bevrijden. Met het noodbevel kan de politie onder meer wegen afsluiten. Er komt toch geen integriteitsonderzoek naar de burgemeester van Zaltbommel. Dat heeft de gemeenteraad de afgelopen avond besloten. De burgemeester lag onder vuur omdat hij zich niet aan de regels had gehouden... bij het vervangen van de ramen van zijn woning. Dat is een rijksmonument en de burgemeester had daarom eerst toestemming moeten vragen... voor het plaatsen van kozijnen met dubbel glas in zijn huis. De burgemeester van Zaltbommel beloofde alsnog de vergunning aan te vragen. Het weer, het is droog en rond het vriespunt. De ochtend start droog, maar later gaat het in het midden en zuiden regenen bij een graad of 5. In het noorden kan er sneeuw of natte sneeuw vallen. Daar wordt het niet warmer, namelijk dan een graad of 1.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 Some guys were putting him down, pulling him round, round, round. Now I wish I would've talked to him, gave him the time of day, and I turned away. If I would've been the winner, maybe go the spot. He might've stayed at home playing angry chords on.